Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. BNN-VARA roept oud-werknemers die te maken hadden met grensoverschrijdend gedrag... op om daarover in gesprek te gaan. Dat kan direct bij de omroep zelf, maar ook bij een externe partij... die BNN-VARA heeft ingeschakeld. De omroep wil leren van het verleden om het beter te doen in de toekomst. De oproep volgt op het nieuws over woedeaanvallen en publieke vernederingen... door Matthijs van Nieuwkerk en eindredacteuren bij De Wereld Daardoor. Vijftig oud-medewerkers van het programma vertelden hun verhaal aan de Volkskrant. Van Nieuwkerk heeft in de reactie zijn spijt betuigd. Bij een steekpartij in het stadsdeel Hoogvliet in Rotterdam is vannacht een man gewond geraakt. Het slachtoffer stond in een achtertuin toen er een groepje mannen aankwam. Daarop volgde een ruzie waarbij iemand de man stak. De politie is nog naar deze verdachte op zoek. Mogelijk heeft het slachtoffer bij de ruzie ook een persoon gestoken. Bij een opstand in een gevangenis in de stad Quito in Ecuador zijn minstens 10 mensen om het leven gekomen. Het protest ontstond nadat twee bendeleiders werden overgeplaatst naar een extra beveiligde inrichting, zegt de directie. De mobiele eenheid en militaire eenheden kwamen in actie om de situatie weer onder controle te krijgen. Ongeveer 400 mensen zouden sinds het begin van vorig jaar zijn vermoord in gevangenissen in Ecuador. En een winkel van het modemerk Guess in Londen is tijdelijk gesloten en heeft de beveiliging opgeschroefd. Aanleiding is een oproep van kunstenaar Banksy aan winkeldieven om naar de zaak toe te gaan. Volgens Banksy heeft Guess zonder toestemming een aantal van zijn kunstwerken op kledingstukken gedrukt en daarmee ontwerpen ontvreemd. En dus roept hij dieven op om nu kleding van Guess uit de winkel mee te nemen. Het weer in het zuiden nog wat regen, verder droog en zonnig. Het wordt 2 graden in Groningen tot 4 graden in Zeeland.